Maandag en gisteren konden de treinen tussen Rotterdam en Den Haag niet rijden door bevroren bovenleidingen. Dat probleem is opgelost, maar nu kampt het vervoerbedrijf RET met een wisselstoring. Daardoor moeten reizigers van Nooddorp naar Den Haag met de bus.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 Beweging strijdt sinds 1964 voor de onafhankelijkheid van West-Papua, het voormalige Nederlandse Nieuw-Guinea. Volgens de Indonesische autoriteit heeft Kwalik in Papua onder meer konvooien van en naar een van de grootste goudmijnen ter wereld beschoten. Dan het weer, temperatuur momenteel tussen 0 en min 8 graden.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 En ik vertelde al eerder dat ik een hele collectie uitvoeringen van deze song heb vergaard om zo af en toe te draaien. En dit was de mooie ingehouden uitvoering van de zeer gedisciplineerde big band van de BBC. En zoals gebruikelijk draai ik er meteen nog één. Serenade in Blue door de Amerikaanse crooner Michael Feinstein, begeleid door pianist George Shearing. cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore, and then the song became a sigh, forevermore became It seems like only yesterday, a small cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore. And then the song became a sigh. is de avond eh, van de oude muziek. De St. James Infirmary Blues was dit. Waarvan hoogstwaarschijnlijk Joe Primrose de componist was. De song vertelt het trieste verhaal van een man die aan de bar vertelt hoe hij in het St. James Infirmary zijn meisje dood aantrof. Louis Armstrong maakte in 1928 deze blues onsterfelijk. Maar hier maakte pianist Al Garner er een waakers concertje van. Een goed samengestelde saxofoonsectie is de smeerolie van een big band. Daarmee kunnen de klanken van de individuele instrumenten bijeen worden gesmeed. Maar ergens in de jaren 40 componeerde Stan Kenton een nummer dat alleen voor de saxofonisten van zijn band bestemd was. Ooit heb ik het wel eens laten horen. Opus in Pestels heet het. Maar ik vond nu een versie van dit stuk van de BBC Big Band. Ook mooi. You're walking along the street, you're at a party, or else you're alone, and then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes, you suddenly realize that this could be the start of something big. You're lunching at 21, watching your diet declining that rich French food, accepting a fig. When out of a clear blue sky, it's suddenly gal and guy, and this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover her at the gate, my friend. Invite her in without a second look. You're up in an aeroplane, or dining at Sardi's, or lying at Malibu, alone on the sand. You suddenly hear a bell, and right away you can tell by this could be the start of something grand. You're doing your income tax, or you're buying toothbrush. Hurrying home because the hour is late, then suddenly there you go. The very next thing you know is this could be the start of something great. You're having a snowball fight or picking up daisies, singing a happy tune, or knocking on wood. When all of a sudden you look up and there's someone new. Oh, this could be the start of something good. You're a destined lover, you'll discover in a frightening flash. So keep your heart awake both night and day. Because the meeting may be fleeting, has a lightning flash, and let's face it, you don't want to let her slip away. You're watching the sun come up, or oh, counting your money, or else in a dim cafe you're ordering wine. and suddenly there she is. You want to be where she is. And this must be the start of something. This must be the start of something. This must be the start of something. This could be the, bar, the start of something big. Een song uit 1954 van Steve Allen, soepel gezongen door de in 1932 geboren Amerikaanse jazzzanger Mark Murphy. In 1956 debuteerde hij met zijn eerste album. Gravend in mijn archief vond ik een opname van de in 2001 op 86-jarige leeftijd overleden saxofonist Flip Phillips, die een prachtige medley speelt op de in de jazz vrijwel nooit gebruikte basklarinet. Flip Phillips met It Was a Very Good Year and September Song. cabelos como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar. Louisa, een prachtige zong van Antonius Carlos Jobim, door hemzelf hartstochtelijk gezongen. Nog maar even een mooie zanger. Lou Rawls, begin 2006 overleden. Vanaf zijn 18e jaar was hij al bezig met het oprichten van een eigen stichting ten behoeve van misdeelde kinderen. En hij liet dan ook zijn hele nalatenschap aan deze stichting. Luister naar zijn diepe bariton in Willow Weep For Me begeleid door Les McCann op piano, Leroy Finneker op bas en John, eh, sorry, Ron Jefferson op drums. Lou Ross. stream that runs to sea. Listen to my plea. Now I'm sad as I can be. Won't you hear me, Willow and weep for me? Whisper to the sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. the shadows fall, won't you bend over? sorrow All Day Tomorrow van Janis Siegel. We gaan luisteren naar een wonderschone melodie, The Peacock. Vertolkt door pianist Bill Evans, bassist Eddie Gomez en de drummer Elliot Sigmund. Waited For You, gespeeld door trompetist Jarmo Hogendijk en het trio van pianist Rein de Graaf. En met deze opname uit 2002 eindigt deze aflevering van Jazz in Hoogland. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks en bij jullie thuisbezorgd technisch door Roy Halderman. Zondag is er weer CFM Jazz. nu gaan we er een beetje rauw uit met jazzorganist Jimmy Smith... Begeleid door een big band in Blues in the Night. Tot volgende keer. Thank you.